100 grootste hits van de afgelopen 25 jaar. De Slam Final 500. Thomas van Empelen. goedemorgen, welkom, welkom. Een paar minuten over zes. Je bent erbij, de ochtendrevolutie. Die al eh, meer dan 10 jaar uh, losgaat. Hè? Lekker. Ja, 6 uur beginnen met de beste DJ's. En sinds een tijdje bepaal jij die. Dat gebeurt op Insta, Slam Official, Best of Last Week. Je kon kiezen voor Shimza, Sonny Forderwa, Medusa of John Summit. Ah, met 48% van de stemmen. Dat is veel, wij zeg. Dat is eh, veel meer dan in de politiek ooit gebeurd. Zijn we gegaan? Er is Nederland gegaan voor de set van Medusa van vorige week. En die gaan we dus nu nog een keer horen. Lekker! hier die nu een tijdje uit is. Een van de nieuwste van Medusa. Het is No Sleep. En eh, goedemorgen. Nou, ik ben blij dat ik niet eh, veel te veel heb gedronken. Zeg. Gisteren hadden we een kerstfeestje met eh, heel slam. Maar ook eh, met alle andere radiozenders die in dit pand zitten. Veronica. En trouwens, zeg radiozenders. Ook de Telegraaf was erbij. Gewoon de hele bende, dit hele bedrijvenkantoor. Allemaal op één boot. We gingen varen. Dat was gezellig, hè, zeg. Maar goed, ja. Het ene wijntje naar het andere wijntje. Dat pretletter Patrick Wolda had er ook weer zin in. Die kwam dan het ene aan het andere ding bij me aan geven. Ja. Nul het nulletje tussendoor gedronken. Ja, het is niet hetzelfde, maar het is wel handig geweest. Want anders had ik niet zo geklonken, s ochtends vroeg. <laughs> Hey, goedemorgen. Toeter Thijs is er ook weer bij, zie ik. Lekker hij zegt, eh, Wesley is erbij en Sebastian. Die zegt goedemorgen. Lekker. Ah, hij zegt van meer dan dat trouwens hoor. Slam, Mix Marathon is aan, weekendmodus on, stilzitten off.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 Nou, lekker vroeg. Eerste uur van de Mixmarathon die 24 uur lang doorgaat. Ah, en dit zou ik echt zo eng vinden, jongen. Dit eh, gebeurde tijdens een eh, vlucht van Boston naar Hongkong. En toen probeerde een passagier de vliegtuigdeur te openen ging om een eh, vlucht van twee dagen geleden. En het cabinepersoneel heeft meteen actie ondernomen en gecheckt of de deur nog wel dicht zat. Dat was het geval, maar toch eng. En de beste man kan nu in China, want daar komt hij vandaan. De 20-jarige Kai. Een eh, gevangenisstraf van twee jaar krijgen en een boete van ruim 5000 euro. Maar die 5000 euro is natuurlijk dan wel te verwaarlozen als je twee jaar vast zit, toch. Ja, het is, het is, er komen veel culturen bij elkaar. In het vliegtuig. Laatst ook weer, zo'n Indiër had alles ondergepist in dat vliegtuig. Ik ik ach man, gadverdamme. Uh, eens even kijken, vertragingen staan die er. Ja, eentje, A15 Ridderkerk Oostvoorne. Voor de Botlek-tunnel, daar 16 minuten. Dat was hem. No phones out, put that shit away. We came to sweat, not post and play. Funk your cloud, this ain't your stage. This my house, I still let's rage. No phones out. my house, I said let's rage. No phones out, put that shit away. We came to sweat, not post and play. Fuck your cloud, this ain't your stage. This my house, I said let's rage. No phones out, put that shit away. We came to sweat, not post and play. Fuck your cloud, this ain't your stage. This my house, I said that, that, no, no. Came to sweat, not, not. This my house, I, I, till us rage. No. get this party started and paint the town. Now give me that fuel, let's move. Give me some fucking fuel. Nou is de mixmarathon gelukkig wel wat brandstof om de dag door te komen, zegt. Set van Medusa hier bij Slam. Berichten komen binnen van eh, Mario, onder andere. Die stuurt eh, een lekkere mix weer. Sebastiaan, bijna op locatie aangekomen. Maar ik denk dat ik nog een rondje ga doen. Lekker, lekker. Trudy is erbij, die zegt morgen Thomas. En Rolf op den Kamp, die is 35 eh, kub stront aan het verplaatsen. A58 rijdt hij, dus mocht het een beetje stinken daar op de A58, dan eh, weet je hoe het komt. 35 kub stront gaat daar de weg over in een eh, gele wagen trouwens. Een beetje geel-oranje cabine. Kan je hem aan herkennen. Free party van het weekend, want het weekend begint bij Slam al op vrijdag. Ah, dit is lekker hè zeg. Drie lijpen Italianen weten iedere keer weer een feestje te maken. Het zijn de mannen van Medusa hier in de Mix Marathon. bedankt dank aan jouw stem gekozen op de Insta Slam Official Best of Last Week. Light rise up the more, red light them, rise up the more, red light them, rise up the more, red light them, rise up the more, red light them, rise up the vote, red light the hope, when it's money on the line, everybody's in for. Rise up the vote, red light the hope, when it's money on the line, everybody's in for. Rise up the vote, red light the hope, when it's money on the line, everybody's in for. Rise up the vote, red light the hope, when it's money on the line, everybody's in for. Slam hebben aanstaan. Dit is hem, de pre-party van het weekend Slam Mix Marathon. Je hebt gekozen voor Medusa. Rolf op den Kamp, ik had het er net over. Die rijdt eh, over de A58 met 35 kub stront in de wagen. En Michel reageert erop. Stront in de bak, zeikkleur op de kap. Maar een eh, gele wagen namelijk. En dan een mooi bericht van eh, Roy. Goedemorgen toppers. Het is weer heerlijk de Mix Marathon. Ik denk niet dat er veel van werken komt vandaag. We blijven lekker in de Kids zitten. Een mixmarathon aan, lekker. En Jeroen is eh, onderweg naar Os. Ja, het is, eh, het, is, het is lekker wonen in Os, maar tegelijkertijd... er is ook altijd wel wat aan de hand hè, in het nieuws. Maar op Os te zoeken, er is iedere week wel weer wat eh, naars aan de hand daar. Goed, het is nog geen Helmond natuurlijk. Hè? Hey, welkom, welkom, free party van het weekend. Mijn naam is Thomas en dit is Medusa. Ik zag nog een mooi bericht trouwens. Dat ze nu ook aan het kijken zijn of ze Ozempic, dat afslanken medicijn, kunnen gebruiken voor katten. omdat katten zo dik aan het worden zijn. Mooi. En voor de rest vandaag grijs, morgen heel veel zon. Dat gaat echt gebeuren. Echt een soort van lentedag.